Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een vliegtuig is in brand gevlogen. Het toestel stond op het punt om naar London Gatwick te vliegen... toen brand uitbrak in een van de motoren. Dat had een enorme rookontwikkeling tot gevolg. Aan boord van het toestel waren 159 passagiers en 13 bemanningsleden. Iedereen kon op tijd het vliegtuig verlaten. Twee mensen raakten licht gewond. Met verbazing en verslagenheid is gereageerd op het overlijden van schrijver en publicist Joost Zwagerman. Hij maakte gisteren in zijn woonplaats Haarlem een einde aan zijn leven. De schrijver kampte al jaren met depressies en manische periodes. Zwagerman brak in 1989 door met de roman Gimmick. Andere bekende romans zijn Vals Licht en De Buitenvrouw. In 2008 kreeg hij de Gouden Ganzenveer voor zijn hele oeuvre. Behalve schrijver was Zwageman ook kunstcriticus, onder meer in het programma De Wereld Draait Door. En hij presenteerde enkele seizoenen vpro zomergasten. Zijn uitgever Peter Nijssen van de Arbeiderspers zegt dat het nauwelijks een geheim was dat het de laatste tijd niet goed ging met Zwageman. De zelfdoding in juli van zijn goede vriend, schrijver Rogi Wieg, had hem erg aangegrepen, zei Nijssen. Joost Zwageman was 51 jaar. De ongelijkheid in Europa is mede door beleidskeuzes tot onaanvaardbare hoogtes gestegen, zegt Oxfam Novib in een nieuw rapport. De ontwikkelingsorganisatie zegt dat rijken het meest profiteren van economische groei, terwijl armen het hardst worden getroffen door bezuinigingen. Oxfam Novib vergeleek de 28 EU-landen op basis van bestaande cijfers. Vooral in Hongarije, Griekenland, Cyprus, Italië en het Verenigd Koninkrijk is de ongelijkheid toegenomen. Het rapport wordt gepubliceerd aan de vooravond van een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën, vrijdag en zaterdag. Het weer, is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Kan mist ontstaan. De dag begint grijs, daarna wordt het zonnig en droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.